Gert Kluk met het NOS Journaal. De NS gaat de komende jaren 100 miljoen euro bezuinigen... en zal ervoor snoeien in een aantal ondersteunende diensten. Financiële zaken, ICT, personeelszaken en inkoop. De FNV is bang dat de bezuinigingen ten koste gaan van honderden banen. Maar volgens de spoorwegen is elk getal daarover uit de lucht gegrepen. De vakbond FNV Spoor zal volgende week tijdens nieuw CAO-overleg tekst en uitleg vragen. Mensen die de afslakkingpil Iomax gebruiken moeten daar onmiddellijk mee stoppen. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Al na één tablet kunnen bijwerkingen optreden als hartkloppingen, pijn op de borst, misselijkheid, hoofdpijn en opgewonden gedrag. Volgens de Warenautoriteit zijn er ongeveer 10 klachten binnengekomen over Iomax. De pil staat niet geregistreerd als geneesmiddel en bevat vermoedelijk amfetamineachtige stoffen die op de dopinglijst staan. Minister Schultz neemt geen disciplinaire maatregelen tegen de ambtenaren die een kritisch rapport over ProRail niet naar de Kamer hadden gestuurd. En ze volgden mee de aanbevelingen van een topambtenaar die de kwestie heeft onderzocht. Volgens hem was er geen sprake van opzet. Eerder dit jaar bleek dat ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur een rapport over de veiligheid op het spoor niet naar de Kamer hebben gestuurd, terwijl de minister dat wel had gevraagd. Dat leidde tot beroering in de Kamer en Schultz beloofde dat ze orde op zaken zou stellen. FNV Bondgenoten roept medewerkers van winkels op zich te melden als ze in het geheim door een werkgever zijn gefilmd. De vakbond komt met de omroep naar aanleiding van berichten over Mediamarkt. De afgelopen dagen werd bekend dat de elektronica-keten in een aantal vestigingen personeelsleden heeft gefilmd zonder dat die dat wisten. Een mystery shopper testte hen op hun klantvriendelijkheid. Volgens het college Bescherming Persoonsgegevens mogen bedrijven personeelsleden alleen in het geheim filmen als er een vermoeden is van fraude of diefstal. Het weer, het is vooral bewolkt, in het noorden ook af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt maximaal 7 graden. Morgen en zondag zonnige periode en de temperatuur loopt op naar maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Zaltbommel 3 kilometer. Dat was een aanrijding, alle rijstroken zijn weer open. Op de A10 de ring Amsterdam-Zuid richting Den Haag tussen knopen de Watergraafsmeer en Amstel 3 kilometer.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 Dat hoort zo. Ja. Yo. Goedemiddag allemaal. Daar zijn we weer. Met uh, eh, nieuwe aflevering van de Dik van elkaar. Eh, nee, dat, eh, <laughs> dat is heel goed anders. Zandvoort luncht. En ik ben helemaal in mijn eentje vandaag. Ja, mensen zeggen wel iedere keer... Anders laat koning. Maar hier is gewoon niet. Nee er eens met een strijkbouw te worstelen. En dan worstel ik hier maar met de computer en de cd's en de schuifjes en wat iets meer zij. Eh, om u weer een, eh, eh, misschien een paar leuke lunchuurtjes te bezorgen. Ja, dan gaat het om, slotverrekening. Ja. We hebben vandaag wat nieuws natuurlijk. We hebben Zandvoort nieuws, we hebben de agenda gaan straks om kwart voor even praten met Erik Timmermans over ehm, jazz in de krocht. Verder, ehm, verder komt Joop van Es natuurlijk nog langs, onze razende reporter. Straks kwart over één is dat. Zorg dat je dan aan de radio zit, dat je hem niet mist. Want normaal is hij er om half twee, maar ja, hij moet eerder weg. Dus ja, dat heb je, heb met die druk bezette baasjes, hè. Dus die komt om uh, kwart over één. En dan gaat hij ons ongetwijfeld wat bij praten over Zandvoortse nieuwtjes. Een beetje agenda en eh, je kent het allemaal wel. De eerste plaat. Hoop ik. The light the car. Zandvoort Lunch is altijd voordeliger. Ja, dat ook nog een keer. Eh, sorry voor de beetje povere kwaliteit, want het is een oud singeltje. Dus ja, dan, uh, klinkt allemaal niet zo denderend eh, in, in dit geval. Beetje jammer eigenlijk, maar goed. dit klinkt in ieder geval een stuk beter. Matt Simons. Prachtige nieuwe single en het nummer dat is getiteld With You. honest where I start from. I try and impart my wisdom, a combination of truth and fear. That's the way it's always been my father and his before him. At times we hurt the ones we love so dear. I'll be with you, I'll be waiting for you on the other side. On the other side. And the winds that blow, they'll guide you home, get you through the night, get you through the night. It'll all job to control you Darling, though I barely know you Hoping you grow tired and start giving in Spout all holy water Pour it on my only daughter Maybe there's a shot She'll begin again I'll be with you, I'll be waiting for you on the other side. On the other side. And the winds that blow, they'll guide you home, get you through. be waiting for you on the other side. On the other side. alles is dat goede platen als dit, mooie platen als dit gewoon weer hits kunnen worden. Daar ben ik wel blij mee. Matt Simons, hij staat hoog bijvoorbeeld bij ons in de Euro Breakdown. Een eh, nieuwe lijst hoort u vanmiddag weer tussen 3 en 5. Met George van Dam natuurlijk. Dat is vanmiddag. Ehm, en daar staat hij hoog. Twee geloof ik als ik het goed heb. Op dit moment nog. En dat is wel lekker. Ja, dan eh, merk je in ieder geval dat ook mooie platen nog weer hits kunnen worden. Dit is Bowie van zijn nieuwe cd ehm, The Next Day. En dat is een van de bonus tracks als je de deluxe versie hebt. Die heb ik toevallig. Ehm, als je de deluxe versie hebt van, van die cd, dan staat dit erop. Als je de gewone versie hebt, staat dit er niet op. Als je de luxe versie hebt, staat het wel op. So She, David Bowie. careless man who suffers gloom so slow. Eyes were stolen for her. The sleeping sky takes the moon so slow. I would slide away further out to sea. be programma's die we gedraaid hebben de afgelopen paar weken... hebben we bijna alle tracks al gedraaid van dit eh, fantastische nieuwe album van eh, David Bowie. En dat nummer wat u net hoorde, dat heette So She. Fantastisch. Straks om half één hebben we het weer. Kwart voor één, dan gaan we even bellen met uh, Erik Timmermans. Vanwege natuurlijk Jazz in de Krocht, wat aanstaande zondag weer plaatsvindt. 7 april dus in de Krocht. En uh, eh, Jan van Est die komt om kwart overheen. nog even wat meer vertellen over andere agendapunten die er zijn. Dus het wordt weer gezellig vanmiddag in de uitzending. Ja, eh, ik ben helemaal alleen. Dat vind ik wel jammer hoor. Uh, is het nou- Hè? Ja. Als je nou denkt van... nou, ik, ben, ik vind het wel leuk zo'n lunchprogramma presenteren. dan kan je altijd eventjes contact met ons opnemen natuurlijk. Hele leuke, leuke presentatrice of zo. net als Angela. Maar ja, die is er nooit op, op vrijdag. Dat is zo jammer. Um, we gaan even een zonnig plaatje draaien. Ja, zonnig plaatje. Willem, uh, eh, Will and the People. I am a man you see and one day I will be a lion in the morning sun. En dat was de titel. Lazy pulling daisies at be past three, a lion in the morning sun. One day I'll get fat and sit in my chair, lying in the morning sun. how the grass between your toes, it's a part of you and a part of me. La la la la, where are the ladies with all these upper gravies for a drink? Whoa, whoa. done. Cause I'm a lion in the morning sun. I'm a lion in the morning sun. Oh, dan nou, was ik zo te laat. Wat, wat zei je? Ja, natuurlijk lust ik wel een bakkie. <laughs> Dat is, logisch. Ik ben hier hard aan het werk. Potverdorie. Ja, dat mis ik wel hoor. Als je laat niet eens koffie en zo. Nou, dan dat maakt niet uit jongen. Die andere gaat... Rob Harms gaat voor mij koffie zetten. Nou, dat is wel even uniek natuurlijk hè. Ja. Het kan hier zo mooi zijn jongens wat dat betreft. En het is ook mooi als je koffie krijgt voor Rob Harms. Geweldig. Guus Meeuwis. Zijn nieuwe single, ik vind het een prachtplaat. Het lijkt wel of je steeds beter wordt, die Guus. Het kan hier zo mooi zijn. Wat een lekker nummer, zeg. Ik fixeer de boel, heb de gevel opnieuw laten witten. Het pad vrijgemaakt en een boompje geplant. Het staat stil als we hier blijven zitten. Ik begin bij mezelf en ik zie wel waar het stroomt. Ik kan toch niet steeds mijn schouders ophalen. Drie keer zuchten en denken, wat maakt het ook uit? Want het maakt wel wat het kan hier zo mooi zijn. Tussen de regels door is er zoveel te zien. Het kan hier zo mooi zijn. Het kan hier zo mooi zijn. Oh, het kan hier zo mooi zijn, beter dan goed. Het kan hier zo mooi zijn. Oh, ik kan er niet tegen veel te long zonder rijden. De wereld wordt er niet veel beter of veel mooier van. 1, 2, 3 tot 10 ga ik tellen. Ik wil jou en de rest laten zien dat het ook anders kan. Zie ik een veld in de zon, dan zal ik je wijzen. is mee terug. En dat kinderen zelf de liefde ontdekken. Ik hou een oog in het zeil als het moet, een duw in de rug. Het kan hier zo mooi zijn. Het kan hier zo mooi zijn. Oh, het kan hier zo mooi zijn, beter dan goed. Johnny's amore is goed, het kan niet zo mooi zijn. Ja, hij is helemaal het, eh, zeg maar, het, eh, nou ja, eh, waar hij mee begonnen is. Het studentico's en een beetje feesten, toestanden. Dat is allemaal achter de rug. Maar hij is nu, we hebben een beller. En uh, ja, sorry hoor, ik kan niet twee dingen tegelijk. Uh, wat wou ik nou zeggen? Oh ja, ik wou zeggen dat Guus Meeuwis is gewoon...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 Lord knows I'm not a schoolgirl. fair will it ever cloy. This odd diversity of misery and joy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. And all geweldige plaat. Diana Washington. Niet Dion, want naar Washington heette, uh, heette ze. Eh, fantastische zangeres. En dat noemen dat heet eh, Gek op de Jongen. Oftewel Mad About the Boy. vol plaatje ga Rob Harms en mij een heerlijk kopje koffie gegeven. Dames en heren, dat is een fantastisch kopje koffie. Echt waar, dat is een van de lekkerste kopjes koffie die ik de laatste tegen had. En daarom Rob even deze plaat. Vindt die mooi, heb ik gehoord. Stay gold. Wallpaper. wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft altijd droog. Er waait een matige tot krachtige noordooster. En de temperatuur stijgt in de middag naar maximaal 6 of 7 graden Celsius. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden, maar geleidelijk ook enkele opklaringen. En de noordoostelijke wind neemt af naar matig en de temperatuur daalt naar waarden rond het vriespunt. Heerlijk hè, lente. Eh, zaterdag schijnt de zon. Dat kan ook niet anders, ik ben jarig morgen. Eh, eh, zaterdag <laughs> schijnt de zon en blijft het nog altijd droog. En de wind waait uit het noorden tot noordoosten en is overwegend matig. En het wordt maximaal 8 graden. Zondag schijnt geregeld de zon en blijft het droog. De wind waait zwak uit het noorden en het wordt een graad of 8. Vanaf dinsdag lijkt het warmer te worden. Maar of dat echt zo wordt, Daarover vertellen we u aanstaande maandag. Ja, we houden het even spannend, hè? Yvonne Elleman at Saturday Night Fever, Fever moet ik zeggen. If I Can't Have You. zij de hoofdrol vertolkte in de eerste versie van... en ook in de film volgens mij van, eh, van Maria Magdalena in Jesus Christ Superstar... En eh, daar zong zij natuurlijk het onvergetelijke I don't know how to love him. En ehm, try, to not, try not to get worried. Dat waren twee van de prachtige liedjes die zij in die eerste musical zong van eh, Jesus Christ Superstar. De eerste LP dan, hè, de echte, zeg maar. De echte. En eh, dit was uit Saturday Night Fever. En dat nummer dat heet eh, If I Can't Have You. We gaan een één plaatje draaien. En dan gaan we even mm, het over jazzmuziek hebben, dames en heren. Want u weet, aanstaande zondag is het weer feest in de krocht. Dus dat gaan we het straks even over hebben. Na de volgende plaat ga ik even Erik Timmermans bellen. En dan hoort u daar meer over. Dit is Pink.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 Goedemiddag. Goedemiddag, Peter. Gaat het goed allemaal daar? Het gaat eh, fantastisch. Ik ben eh, net terug van Spanje. Ik heb uh, geprobeerd de warmte mee te nemen, maar het is niet gelukt. Dat is niet gelukt helaas. Nee. Godverdorie. <laughs> nou ja, het... Maar ik ben jaloers op mezelf hoor. Ik zou het zo terug willen. Godverdorie. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar het schijnt aanstaande dinsdag, na dinsdag schijnt het warmer te worden. Hè? Ja, het ligt zo in de regen Ja. Maar vertel, Jess in de Krocht, aanstaande zondag, 7 april. Zondag hebben we een, eh, een zangeres die ik al, eigenlijk al heel lang ken. Zij uh, deed vroeger heel veel sessies in Amsterdam. In eh, de, wat nu uh, tegenwoordig de Heer van Amsterdam. Dat heet het anders volgens mij. En deze dat deze sessie. Het is zangeres die al, eigenlijk al, al behoorlijke jaren lang aan de weg, weg Heeft al zes ineens op eigen naam uitgebracht heeft een, eh, een eh, Edison Award gehad, een eh, jaar of denk ik, 50 geleden. En ja, gewoon een hartstikke goede zangeres. Ja, ja. Dus, hartstikke leuk om die in, in Zandvoort te mogen begroeten. En hoe heet ze? Ilse Huizinga. Oké. En wat voor stijl zingt ze? Is, ja, moet... een beetje mainstream jazz. Mainstream jazz. Ja, gewoon geen, geen bijzondere dingen. Nee, nee. Ze heeft wel eigen arrangementen. Die worden werd daar geschreven door haar man. Haar man is een fantastische die is Erik van der Luit. Ja. Dat is echt een geweldenaar, vind ik dat. En die eh, speelt nu al eh, een jaren. Die speelt nu bij dat... Eh, God, hoe heet die? Hoe kan naam komen? Een hele bekende zanggroep. De jazzzanggroep. Ja. nou, ik zeg dat jou die. <laughs> ja. Er staan we vier, vier zangers en die... Deep River Quartet, hè? Deep River Quartet, oké daar speelt hij nu een aantal jaren bij. En, eh, maar daarvoor heeft hij al... Dus- is, is, is, ja, ik vind het... Eh, eh, die, die, die, speelt dus op piano komende zondag. Ja. Erik van der Luijten, geweldige pianist. Echt heel leuk dat hij, dat hij een keer erbij is ook. En Ilse. En op slagwerk Erik Kogers. En ook ja. Erik Timmermans. Dus het is de drie E's komende... Ja, de drie E's dan, hè? <laughs> De drie eerlijke. De drie eerlijke. ja, die kan er ook niet doen. Ja. Hey, en het begint om half drie? Half drie nog steeds, half drie tot, eh, tot half vijf. Maar dat is of, of, eh, eh, eigenlijk speelt het tot half vijf, maar het wordt altijd wel wat laat. Natuurlijk. En ja, meestal wel. En nou ja, gewoon weer hetzelfde outfit als altijd. Prachtige vleugel, prachtige akoestiek. Ja. Lekker luisteren naar, uh, naar goede jazz. Ja, oké. Nou, en de toegang is nog steeds 15 euro, hè? Ja hoor. En daar krijg je dan kwaliteitsmuziek voor dat eh, is belangrijk. Goed, de verbinding is een beetje rot. Dus, eh, oh. Maar ehm, daar kun jij niks aan doen hoor. Nee. Maar... Eh, maar in ieder geval, we gaan Zandvoort weer aansporen om zo'n aanstaande zondag gewoon gezellig naar de Moeten ze vooral doen. dus ik, ik, het, is, het, is nog steeds koud, begrijp ik, zondag. Dus, ja, daarom kan je het best lekker warm binnen zitten. Lekker, lekker in de, krocht binnen. Ja, Oké. Okay. Hey Erik, hartstikke bedankt voor de informatie. En iedereen is aanstaande zondag dus half drie naar de krocht voor deze fantastische goed. zangeres. Hey, hartstikke bedankt hè. Jij ook bedankt, hè. Oké. Okay. Metjes. Hoi. Hoi. Hoi. Ja, dat zat hier in dat... Eh, staan. hey, eh, succes. even een stukje luisteren naar Duke Ellington. Take the A-Train. Ehm, neem de A-Train, mag ook. Take the A-Train, een van eh, de bekende stukken van eh, de heer Ellington. Uh, eh, groot componist van hele grote composities. We gaan door met weer wat een beetje de moderne tijd.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 I was your man. Wat een mooi gevoelig liedje. Wat een prachtig gevoelig liedje. Ja, if I'm your man. En dit zijn de tremelo's. Tremolo's wou ik zeggen. Dit zijn de tremelo's. Silence is golden. Golden. En dat... Eh, eh, dat, eh, ja, dat zijn de twee melo's natuurlijk. kijk naar het berichtje van Albert-Jan. Volgende week ben ik er weer hoor. hij mist ons. Ja, hij zit natuurlijk heel ver weg denk ik. Ik denk dat hij in zit. Maar hij, zit, hij mist ons natuurlijk gewoon. Ja, dat kan ik me best wel voorstellen. Wij zijn ook zulke aardige mensen dat wij gemist worden. <laughs> Fun! Ik heb een pret! Oeh, gezellig. Dit is mijn laatste dag, 64. Morgen word ik er vijf Uh, wat een feest. I got enough on my mind. That when she pulls me by the hair.